van 7 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Premier Rutte zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Turkije zich direct mengt in Nederlandse aangelegenheden. Dat zei hij naar aanleiding van publicaties over organisaties en bedrijven die banden zouden hebben met de islamitische geestelijke Gulen. Rutte zei ook dat de regering de situatie scherp in de gaten houdt. Volgens hem zal Nederland inmenging door de Turkse overheid niet tolereren. In de nasleep van de koepoging zijn bij de politie 175 aangifte gedaan van bedreiging. De politie heeft langs de A13 tussen Rotterdam en Delft een bestelbus met duizenden kilo's vuurwerk onderschept. Volgens de politie is het de eerste grote partij vuurwerk die dit jaar in Nederland is gevonden. Agenten controleerden bij een tankstation de bestelbus. De bestuurder is aangehouden. De Haagse hoofdagent die wordt verdacht van corruptie heeft criminelen zeker twaalf keer getipt... En het Openbaar Ministerie verwacht dat het totaal aantal keren dat hij informatie lekte nog hoger ligt. De man van 27, Amine A., werd in juni aangehouden. Hij werd betaald voor het doorspelen van adressen van hennepkwekerijen. Die werden vervolgens leeggeroofd. De agent vormde volgens het OM met drie anderen een criminele organisatie. Hij wordt verder verdacht van het schenden van het ambtsgeheim en medeplichtigheid aan de inbraken. In Nijmegen is vanmiddag brand uitgebroken in een crematorium. Op dat moment was er een uitvaartdienst aan de gang. Die werd afgebroken en bezoekers moesten het gebouw direct verlaten. De brand ontstond in het dak. Volgens Omroep Gelderland zijn er geen gewonden gevallen. De uitvaartverzorger probeert om de herdenkingsdienst op een andere plek voor te zetten... en alsnog een waardig afscheid voor de nabestaanden mogelijk te maken. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekken enkele buien over het land... Temperatuur daalt vanavond naar 19 graden. Morgen in de ochtend bewolking met lokaal een bui, maar vanuit het westen gaat dan op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog file rijden op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Op de A6 Muiden leidenstad voor Almere Stad West.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 Hey, ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Kom mijn nummer niet vragen, je kaartje niet geven. Echt, ik ga je ook niet zelf bellen. Ik heb mijn oude boekhouder ontslagen. Ze wou te veel van mijn geld hebben. Maar mijn nieuwe is Joods en mijn advocaat ook. Want mijn manager wou dat zelf Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik zit hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. wat ik wil op Snapchat. Het maakt mijn nieuwe vriendin en mijn ex gek. Ik zie nekken breken als ik een stek trek. Ik weet precies wat je voelt als je het slecht hebt. Echt iedereen mag zien dat ik los ga. Hoe ik een jaar salaris zo opmaak. Hoe elke haat er kapot gaat. Hoe ik negen weken lang op één met Wop sta. Echt, ik heb geen tijd voor jou. Ey, ik heb mijn eigen bedrijf voor jou. Als ik met pensioen ga, wil ik zitten op een jacht. En de hele fucking dag gepijp worden. Fok alle oude rippers boven 30 jaar. Ik heb een outfit aan van 30 dat ik lekker ga. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Hey, ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Je vindt het raar, grappie, dat ik pillen slik. Ik vind het echt heel raar dat je billen likt. Ik neem je bitch één avond mee. Ik laat zien dat mijn leven net een motherfucking film is. Doe je kleren uit, ik wil vies doen. Doe je kleren uit, de fok lief doen. Ik heb vies vieze bitches, echte vieze bitches. Ja, alleen maar vrouwen die niets doen. Ik ben je broertje niet, maar pak je zus af. En je bitch mag chillen als het drugs was. Ik denk terug aan toen ik in de bus zat. Ik ga te hard, je zou willen dat ik rust pak. Ik heb gesprekken met mijn vader en mijn advocaat. En ze zeggen kleine, je gaat rijk worden. Ik ben tot laat aan het spijt in een superclub. Je kan zomaar door Mike gespijt worden. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik chill hem veel te vaak met je zus.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 En daarvoor die Lil Klein, ik moet even vakantie houden. Mike Perry, The Ocean featuring Shy Martin. Heb je nou ook een verzoeknummertje? Stuur het even door via de Facebook. Of doe het gewoon onder de live video. Everybody gets high sometimes, you know.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 Nu lijkt het of je nooit echt hebt bestaan. Want ik ben je vergeten. Je bent niet van mij. Stairs featuring Louina Johnson. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Bekermet, met uitzicht. Ik heb het niet verzonnen, maar het zal allemaal wel. Thomas, bedankt voor je aanvraagie. Even kijken wat dit is. je van Beachmasters, welkom to your weekend. Zomer of winter, altijd weer ZFM. plakken er nog een uurtje aan vast. Nog een uurtje langer ZFM Beachmasters. Ziggo kanaal 40, 106.9. www.zfm-live. ZFM Beachmasters. En mijn mensen aan het appen. En dan geloven, sommige mensen geloven niet dat jij dat bent. Zoals, uh, even kijken, Donny gelooft het niet. Eh, Edita gelooft het ook niet. Ja, Thomas die is alleen maar aan het liken, dus dat weet ik ook helemaal niet meer. Mike Phoenix, Carnival. Je luistert steeds naar CFM Beast Masters. Welcome to your weekend. mensen geloven je gewoon niet. En dan ben je aan het appen en je hoort mijn stem. Je ziet op live Facebook. Maar ze geloven niet dat ik achter sta. Nou, dan moet je mijn naam gaan noemen. Hey, uh, vier over half, dat is tijd voor het weer. En dan ook weer helaas voor het verkeer. Het weer van de metergroep voor eh, vanavond, eh, vandaag en het weekend Vanavond en vannacht valt er af en toe wat regen. Vannacht koelt het tot afkort ongeveer 15 graden. Morgen af en toe zon en in de avond vrijwel overal droog. Het wordt 20 tot 24 graden. In de loop van de avond volgt er vanuit het westen regen. Zondag van tijd tot tijd zon, maar ook een aantal buien waarbij onweer mogelijk is. De zuidwestenwind trekt aan en wordt een graad of 20. Het wordt ook niet echt warm meer. Hè? Dat, eh, nee, maar volgende week uh, lopen de temperaturen gewoon weer lekker op eh, tot een graadje of 20, 30. dus ik zeg volgende week nog even lekker zomersweertje en daarna zal het wel wat minder worden, want het seizoen is gewoon bijna afgelopen. Hey, en eh, momenteel nog wat file staan. Ik heb momenteel één staan op de A73 Maasbracht Nijmegen. 10 minuten vertraging tussen Haps en Maasburg. En dat is ongeveer een eh, file van 3,2 kilometer. Rij jij nou op de A15 eh, tussen Rotterdam en Bemel. Bij hectometerpaal 75.0 zijn ze te laseren. En bij hectometerpaal 28, of tenminste bij op de A28 Groningen Utrecht bij hectometerpaal 21.3. Tot zover de files. Waar is nou verder? Time flies. Once in a while, dit is CFM Beachmasters.